Dan staat er een rapport met adviezen dat op termijn moet leiden tot een jaarlijkse besparing van 85 miljoen euro. Het rapport is gemaakt door een onderzoekscommissie onder leiding van waarnemend burgemeester Mans van Maastricht. Die hield het werk en de organisatie van de brandweer tegen het licht, omdat de kosten de afgelopen tien jaar zijn verdubbeld. Een ander voorstel is het verdwijnen van een groot aantal meldkamers. De voorstellen liggen bij brandweermannen erg gevoelig. Ze vinden dat hun veiligheid in gevaar komt. De Israëlische marine houdt een schip in de gaten dat met Libische hulpgoederen op weg zou zijn naar de Gazastrook. Initiatiefnemer van de actie is een zoon van de Libische leider Gaddafi. Israël heeft voor de kust van Gaza een zeeblokkade ingesteld en laat ook hulpzendingen niet toe. De Iraanse kerngeleerde Amiri heeft de VS verlaten en is op weg naar Teheran. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Amiri reist via een derde land omdat er geen rechtstreekse vluchten zijn van de Verenigde Staten naar Iran. Volgens Iran is Amiri vorig jaar door Amerikaanse agenten gekidnapt toen hij op benenvaart naar Mekka was. De Amerikanen zouden informatie van hem willen over het omstreden Iraanse atoomprogramma. Na zijn verdwijning verschenen er video's van Amiri waarop, waarop hij de ene keer zei dat hij ontvoerd was en de andere keer dat hij in de VS studeerde. De Amerikanen hebben altijd ontkend dat Amiri tegen zijn wil werd vastgehouden. Gisteren werd bevestigd dat de kerngeleerde in de Pakistanse ambassade in Washington zat. Pakistan behartigde Iraanse belangen in Amerika omdat Iran en de VS geen diplomatieke banden onderhouden. Het weer nog, eerst nog veel zon. Het wordt al snel broeierig warm met maxima van 25 tot ruim 30 graden. Vanmiddag en vanavond trekken vanuit het zuiden stevige onweersbuien over het land... met kans op hagel en zware windstoten.